Als ziet premier Rutte het somber in. Ik ben op dit moment niet optimistisch. Als ik gewoon zie eh, besmettingscijfers, als ik zie het percentage besmettelijke... als ik zie eh, de situatie eh, in de ziekenhuizen... dan is het op dit moment, ziet het er gewoon niet hoopvol uit. Wat er wel of niet versoepeld wordt, horen we volgende week dinsdag. Dan is er weer een coronapersconferentie. Een meisje van 17 uit Dronten is vanmiddag om het leven gekomen na een aanrijding met een vuilniswagen. Volgens de politie is het slachtoffer tegen de wagen aangefietst en daarna gevallen. Ze is na het ongeluk zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later is overleden. In Frankrijk heeft een straaljager een hoogspanningsleiding kapot gevlogen. Een dorpje vlakbij Marseille zat hierdoor tijdelijk zonder stroom. De burgemeester was toen het gebeurde onderweg met zijn auto en hoorde een enorm kabaal, zei hij tegen Franse media. Na een paar uur was de boel weer gerepareerd. Vorig weekend was het nog volop in de winter, maar nu is de sneeuw nergens meer te bekennen. Komend weekend lijkt het zelfs wel lente. En dat kan je nu al in de natuur zien, zoals in de Biesbos, zegt deze boswachter. Vier grutto's, die zien hun soortgenoten al staan hier in het slik van de Noordwaard. En eh, de afgelopen dagen met die zuidenwind. En ja, het is wel een beetje eh, regenachtig. Maar ja, het is net een warme feun die aanstaat. De zuidenwind die, eh, die loeit. En die grutto's die komen uit Zuid-Europa. En die gaan hier ook allemaal bij die soortgenoten landen. Aantallen lopen hard op nu. Op sommige plekken in Nederland kan de temperatuur dit weekend boven de 18 graden uitkomen. Heeft ook nadelen, want voor hooikoortspatiënten kan het al niezen worden. Het weer, vanavond op meerdere plekken regen. Vannacht wordt het droog. Het koelt flink af. Lokaal kan het glad worden. Morgen is het bewolkt. Het wordt dan zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan twee korte files op de A208 van Haarlem naar Velzen voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer. En op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Daar rijdt het langzaam tussen de ring van Alkmaar en Sint Pancras, 4 kilometer.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 on the cloud, baby girl is superstar Diamonds on my baby, like they're glowing in the dark Jij lijkt op een angel, baby girl, ik ben haar. Ik zou voor je branden, baby girl, ik mis die spark Ik zou voor je landen, nog wel in mijn mind We all know we all know.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 I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too seriously. your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the way she try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today. Icy like the Eiffel Tower, babe. Yeah. Why you wanna talk about it all the time?